Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De atoominstallaties van Iran lijken niet verwoest na de Amerikaanse bombardementen. Tot die conclusie komt CNN. De nieuwszender sprak met anonieme bronnen die een rapport van de militaire inlichtingendienst van het Pentagon hebben ingezien. En zij zeggen onder meer dat de voorraad verrijkt uranium niet is vernietigd. De onderzoekers schatten dat het atoomprogramma maar met enkele maanden is vertraagd. Eerder zei Trump dat de bombardementen de atoominstallaties compleet hadden verwoest. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de regering het niet eens is met de inhoud van het rapport. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn gisteren meer dan 80 mensen gedood. Dat meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen in ziekenhuizen. Meer dan 50 mensen werden gedood bij het ophalen van hulpgoederen. In Amsterdam is een man van 42 aangehouden op verdenking van grootschalige drugsmokkel. De man is volgens het OM mogelijk betrokken bij de invoer van 4.500 kilo cocaïne... met een straatwaarde van 112 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een lading hout uit West-Afrika. De eerste dag van de NAVO-top in Den Haag is afgesloten met een diner op Paleis Huis ten Bosch. De eerste dag wilde het bondgenootschap vooral eenheid en kracht uitstralen. Ook werd er veel gehamerd op het uitgeven van meer geld aan defensie... om de veiligheid te waarborgen. Secretaris-generaal Rutte zei dat de NAVO-landen zich geen zorgen hoeven te maken... over of de VS zich wel blijft inzetten voor de NAVO. De Amerikaanse president Trump slaapt vannacht op Paleishuis ten Bosch. Het weer. Vannacht is het zo'n 14 graden. In het zuiden schijnt de komende dag de zon af en toe. Er wordt het een graad of 25. In het noorden veel bewolking en soms ook regen. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was de NOS Journaal. My love for you is real, you are captured me. Oh, yeah. And for you, girl, this song I sang.